waar iedereen van zingt. Omdat zij erg mooi is en ook om wat ze drinkt. Reeds toen ze nog in drie was en mama vroeg aan haar. Wat wil je nu eens drinken? Had zij haar antwoord klaar. Ik wil klappen, klappen melk met suiker. Want iets anders lust ik niet. Ik wil klappen, klappen iets anders lust ik die. Ze wil geen appelsap of limonade. Thee en koffie laat zij staan. En chocoladenap of oranjade. smaken haar als levertraan. Ik wil klapper, melk met suiker, want iets anders stick dat is zo gebleven. Ze is nu 18 jaar. Een jongen is gekomen en hij houdt veel van haar. Doch als hij met haar uitgaat, is hij niet erg content. Steeds als hij om een kus vraagt, zegt zij op dat moment. Ik wil klappen, klappermelk met suiker, want iets anders wil ik niet. Ik wil klappen, klappermelk met met suiker, want iets anders wil ik niet. Ze wil geen appelsap of limonade, thee en koffie laat zij staan. En chocolademelk of Smaak smaken haar als leverkraan. Ik wil klapper, melk met suiker it's all blue spilled.